Hop, hop, hop, tingelingeling, straks gaan wij de maaien in. Oh, daar komt de trein aan. Help, het paard slaat het hol. Help, hou het vast. Oh jee, de bodem is uit het rijden gezakt en het paard heeft een been gebroken. Oh, mijn armen. Oh, mijn benen. Oh, mijn kop. Ik heb een hartverderving van mijn kind oh. tot aan mijn beug. Oh, oh jee. Nou mensen, huilen jullie maar niet. Dan gaan we hier in die speeltuin eventjes uitrusten. Kastelaan, wat is meer. Een rondje voor een hele gezelschap, met meer. Is trakteur en tante betaald. En we rijden lang omhoog, hela, hola. Onze hele leven zo, hela, hola. Want we rijden dan nog één, zijn voor onze tante dankjes, gezondheid hoor, Dank jullie wel, hoor. Wat is er nou, tante? Oh, jee, we hebben het me per ongeluk op glaasje ook in geklikt. Als ik nou nog eens weer de darmontploffing krijg. Daar is de tante, anders moeten we de glaasje ook betalen. Oh, tante, wat oh. je beleefd. Oh, mama. Je laat wel de dood in grote niet. Nou, tante, kalm aan hoor. Oh. oh. ja, dan gaan we zo meteen om een opknappertje beneden eventjes op dit pommel. Vooruit naar tante, stap maar op. Eén, Jullie zijn Jullie zijn Oh, dat kan niet een dikke stuiver hebben. Dat voor je kwaaie jongen van een maat. Niet zo hoog, dat ik Laten we maar liever op een hobbelpark gaan. Tante op een de is dat met Daar is de koetsier. De, dames en, heren, jullie kunnen er weer in. Paard en rijtuig is gerepareerd. Kastelein, hoeveel moet je hebben? Vier glazen staat, twee gulden en vier station. Nou, maar nou, dat is een afzetterij. Om iemand een rijtje te laten betalen voor zo'n glaasje water en bier. We zijn er geen OB'ers. We hadden anders niet betaald. Maar nou dat jij te duur bent, dan krijg je helemaal niks. Ja, nou, nou, nou.